Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Daders van seksueel geweld tegen vrouwen komen op een Europese zwarte lijst. De EU komt voor het eerst met zulke straffen. Onder meer negen personen staan nu op die lijst, zegt het AD. Het gaat onder meer om verkrachting gebruiken als wapen in de oorlog... of het bewust schieten op borsten of ogen van vrouwelijke demonstranten. De mensen op de lijst mogen de EU niet meer in... en ze kunnen niet meer bij hun geld op Europese bankrekeningen. De zwarte lijst is een idee van Nederland. In IJsselstein in Utrecht zijn vlak na elkaar twee explosies geweest. Gisteravond ging een vuurwerkbom af bij een huis. De politie zoekt ervoor naar een jongen van ongeveer 16 jaar. Eerder op de dag brak er na een harde knal brand uit bij een huis. Daarvoor wordt ook naar een jongen tussen de 16 en 20 jaar gezocht. Of het om dezelfde verdachte gaat, is niet bekend in Rottum in Groningen is een oude begraafplaats uit de 15e eeuw ontdekt. Volgens archeologen een bijzondere vondst, helemaal omdat ze al 31 skeletten in goede staat hebben opgegraven. Het komt volgens hen onder meer door de Groningse klei, waardoor de botten goed bewaard konden blijven. En hoogspringer Douwe Amels kan zijn medaille aan zijn familie laten zien. Hij pakte afgelopen weekend als eerste Nederlander ooit op dat onderdeel een gouden EK-plak. Gisteravond landde hij met de hele ploeg op Schiphol, dus natuurlijk had Douwe hem om zijn nek hangen. Ik moet eerlijk zeggen, hij is niet super mooi, maar <laughs> ik ben er wel heel blij mee. ja, je plaatst jezelf er een beetje mee in een ander rijtje hoogspringers, zeg maar. En het is net Ehm, ja, net, net wat, wat, wat exclusiever. En dat is, dat is wel heel mooi. Douwe pakte dus voor het eerst Nederlands hoogspringgoud op een EK. In juli kan hij zich plaatsen voor de Olympische Spelen.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 But I stayed up all night until I got a ride, and in the morning I screamed, Hey, look, I made it. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. But I knew I was special.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 Vooral jongeren die tegen betaling drugs containers halen vormen een groot probleem. In Frankrijk wordt opnieuw gestaakt tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Dat gebeurde eerder ook al, maar vandaag begint een actie die mogelijk dagen gaat duren. Roemeense Nederlander is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel... voor de diefstal van dure flessen wijn. Samen met zijn vriendin heeft hij 45 flessen gestolen... met een totale waarde van 1,5 miljoen euro. Het weer bewolkt en regenachtig, later in het zuiden sneeuw...